Noem mij Sapir, mijn. Voorzichtig waar je trapt nog een mijn. Stadig, nog een mijn. Hey, hey, hey, hey, nog een mijn Kijk waar je trapt, stadig, stadig, nog een De oorlog is voorbij, nog een lamijna, lamijna, lamijna, hup,

ha, ha, mine.